trein was leeg. Ik heb gebeld, maar wat ik hoorde, jouw telefoon die zweeg. Heb ik me zo in jou vergist? Je schreef, ik heb je zo gemist. Ik hoop dat ik zo wakker word en dit maar heb gedroomd. De hele avond ik wachten tot de laatste trein. Ik hoop toch echt dat in die laatste jij erbij zult zijn. Ik leg de bloemen naast me neer. Jouw brief die lees ik keer op keer. Ik voel van binnen dat je komt. Ja, jij bent straks bij mij. Er nog maar een kopje koffie, ik nam er al zoveel. Een hond blijft staan en eet het broodje, wat ik met hem deel. De laatste trein is in het zicht. Oh, ik doe mijn ogen even dicht. Je doet mijn naam, ik kijk je aan. Kom hier, blijf daar niet staan. Oh.